Zoals in deze, waarin hij zegt dat hij een joint draaide en hem opstak. Ja, Murda zat al niet vast. Hij was in Nederland toen hij vorig jaar veroordeeld werd. Hij is dus in hoger beroep gegaan en de rechter in Istanbul heeft hem nu vrij gesproken. Mark Overmars mag voor een jaar niet in het Nederlandse voetbal werken. Hij is geschorst wegens grensoverschrijdend gedrag. Zo heeft hij lange tijd vrouwelijke collega's ongepaste berichten gestuurd toen hij bij Ajax werkte. Daarbij stuurde hij ook dickpics. De schorsing heeft geen gevolgen voor Overmars, want hij werkt nu in België. Op meerdere plekken in Duitsland zijn invallen gedaan. Dat heeft te maken met een onderzoek naar een islamitisch centrum in Hamburg. Volgens de Duitse autoriteiten zou het centrum Hezbollah steunen en dat is weer een bondgenoot van Hamas. Tientallen huizen zijn doorzocht, vertelt onze correspondent. Daar hebben ze eh, gezocht naar telefoons, computers, eigenlijk alles waar ze informatie kunnen vinden... om bewijs te verzamelen dat wat die organisatie doet niet, niet mag. En nog eens 100 mensen hebben een nieuwe stempas aangevraagd bij de gemeente Noordoostpolder. Bij de drukkerij is iets fout gegaan, waardoor stempassen op het verkeerde adres zijn bezorgd. In totaal hebben ruim 500 mensen met zo'n verkeerde stempas zich gemeld bij de gemeente. Het weer in het noorden droog, best wat zon. In het zuiden grijs en buien. Later trekt het overal dicht. Ook in het midden gaat het een tijdje regenen. Het is een graad ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat nog file tussen knopen De Hoek en Amsterdam Sloten 6 kilometer met een kwartier vertraging. Door een bus met pech is de rechte rijstrook dicht. A44 vanuit Den Haag tussen Sassenheim en Kaagdorp 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Daar is een ongeluk gebeurd, de linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.